met het NOS-journaal. De koeplegers in Mali willen de macht overdragen... in een gezamenlijke verklaring van het leger... en de onderhandelaars van omringende Afrikaanse landen. De militairen willen dat de parlementsvoorzitter van Mali interim-president wordt. Daarna moeten er binnen 40 dagen verkiezingen komen. Ook willen ze amnestie. De militairen grepen ruim twee weken geleden de macht in Mali... uit onvrede over de strijd tegen Tuareg-rebellen. VN-chef Ban Ki-moon wil dat het huidige regime in Syrië meteen stopt met het geweld tegen onschuldige burgers. Hij wijst president Assad erop dat Syrië heeft beloofd om geen zware wapens meer in te zetten in dichtbevolkte steden. Dat staat in het vredesplan dat VN-gezant Kofi Annan en Syrië hebben ondertekend. Ook is afgesproken dat dinsdag een wapenstilstand ingaat. De straaljager die in Virginia Beach is neergestort had technische problemen. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. Bij de crash van de F-18 op een seniorencomplex raakten gisteren zeker zeven mensen licht gewond. Onder hen zijn de twee piloten, een instructeur en zijn leerlingpiloot. In Erika in Drenthe is de openbare bibliotheek door brand verwoest. Omwonenden werden geëvacueerd en hebben de nacht bij familie of in een hotel doorgebracht. Later vandaag kunnen ze naar huis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De PvdA gaat Kamervragen stellen over een verdwenen dossier van Tristan van der Vlis. Tweede Kamerlid Marcouche wil van minister Opstelten meer weten over de wapenvergunning van van der Vlis... die een jaar geleden in Alphen aan de Rijn zes mensen doodschoot. Uit een reconstructie van de NOS naar de omstandigheden waaronder van der Vlis een wapenvergunning kreeg... blijkt dat informatie over een psychiatrische behandeling uit het dossier is verdwenen. Het weer overwegend droog, overdag wolkenvelden, af en toe zon, lokaal kon er een bui vallen. Het wordt zo'n 8 graden. De paasdagen worden wisselvallig. Dit was het Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, er wordt geflitst op de A12 tussen Utrecht en Arnhem en op de A32 tussen Heerenveen en Meppel.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 I can't stop crying, can't take the pain Knowing you won't end take some time to dry the tears in my eyes. You told me we could still be friends. Now I know your promises were nothing but lies. Still I am all alone.